Quel je vis cette vie aujourd'hui sont-ils présents quand la présence sur terre sera finie Sont-ils prêts pour savoir le jour où on peut plus jamais se voir Jour noir se dessine dans cette histoire. C'est la raison d'être pour la raison qu'on peut être, musicien ou même des politiciens peut-être. De toute façon, faut jamais qu'on le regrette de mettre du éducation qui bouge la tête, c'est la fête. Sans musique, ça va être mon cœur qui arrête, pas moi. À cause de tous ces mots qu'on écrit pour toi, voilà imaginer la vie sans famille ou musique me donne une tête qui tourne alors je crie en public Donnez-moi plus d'air car j'ai plus d'air et aide-moi vers la lumière gang maken van het eerste naar het tweede uur. ZFM Jazz, presentatie en techniek David Habig en Fred Kroonsberg. Green Green Grass of Home. Was my mama and papa Down the road I look and there runs Mary Here of like cherries it's good to touch the green green grass of home yes they've all it's cracked and dry.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 Eén zetel minder dan bij de peilingen van vorige week. Momenteel bezet de PvdA 33 zetels. Volgens de hond haken PvdA-stemmers af omdat ze vinden dat de partij te weinig presteert in de regering met CDA en ChristenUnie. Ook de rol van fractievoorzitter Mariet Hamer wordt door kiezers genoemd als een reden om geen PvdA te stemmen. Het CDA levert deze week een zetel in en komt uit op 26 zetels. Ook D66 zou uitkomen op 26 zetels. In werkelijkheid bezet de partij van Alexander Pechtold drie zetels in de Kamer. De PVV van Geert Wilders blijft met 28 zetels de grootste partij in de peiling van de hond. Op Mallorca is Stephen Gately overleden, een van de zangers van de Ierse boygroep, Ierse groep Boyzone. Boyzone scoorde in de jaren 90 hits als Picture of You en No Matter What en ging in 2000 uit elkaar. Gately speelde ook in musicals, zoals de Britse versie van Joseph en The Amazing Technicolor Dreamcoat. Het is niet bekend waaraan de zanger is overleden. Hij was een van de eerste leden van een boyband die toegaf dat hij homoseksueel was. Zijn coming-out zorgde in 1999 voor veel opwinding in de muziekwereld. Stephen Gately werd 33 jaar. Paus Benedictus heeft in een mis in de Sint-Pieterskerk pater Damiaan heilig verklaard. De Belgische pater werd uitgeroepen tot patroonheilige van de Melaatse en aidspatiënten. De mis werd bijgewoond door 2500 Belgen, onder wie koning Albert en koningin Paola. Pater Damiaan werd in 1840 in Vlaanderen geboren als Jozef de Veuster. Hij heeft zijn heiligverklaring te danken aan zijn werk onder de Malaatse in Hawaii. Zelf stierf hij ook aan lepra. Bij een verkiezing van de Vlaamse omroep VRT werd de pater in 2005 gekozen tot de grootste Belg. Het weer droog en af en toe zon, in de middag meer bewolking en periode met regen.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 gestuurd door Silje Nergard van de cd Night Watch. Dit is het tweede uur van ZFM Jazz met Fred Kroonsberg en David Habig. We hebben nog een gelukkige in ons dorp Zandvoort. Want Gerard Verstegen is 70 jaar geworden. En hij staat al in de startblokken om naar zijn geliefde Grasberg in Slovenië te gaan. Daar hebben ze inmiddels beneden in Zodratica al het een en ander voor hem klaargezet. Want hij is erg gek op vis, die Gerard. Goed, Chris Barber dan. En speciaal voor Gerard, Ice Cream. <laughs> everybody's digging that old Coca Coca Cola. Ice cream, you scream. Everybody want ice cream. Rock, rock me, baby, roll. Shabam doody, ada doody, doody, doody, doody, zabba doody, doody, doody, doody, doody, doody, doody, doody, doody, doody, doody, Shooting Shidalia, Baba Dubudilia, Dubudilia. Shvamari, want French fried potatoes, red ripe tomatoes. I'm never satisfied. I want the French crab sauce with the awesome fay, with shivava on the side. I don't want pork chops and bacon that won't awaken my appetite inside. I want the brim brim sauce with the oz and which with Chibaba on the side. Now a fella's really got to eat, and a fella should eat right. Five will get you ten. I'm gonna feed myself right tonight. I don't want fish cakes and rye bread. You heard what I said. Where the please serve mine fried. I want the brim brim sauce with the Osmond fare, with Chifafire on the side. I don't want French fried potatoes, red ripe tomatoes. Believe me, I'm never satisfied. I want the prim pam songs with the awesome fare with your papa on the side. I don't want pork chops and bacon that won't awaken my appetite inside. The frame, frame sorrows with the awesome fame with your father on the side. Now a fella's really got to eat, and a fella should eat right. Five will get you ten. I'm gonna feed myself right tonight want fish cakes and rye bread. You heard what I said. Waiter, waiter, please serve my fry. I want the friendly fam sauce with the awesome fare. With your papa on the side. Ram Sauce van Louis Armstrong en Ella Fitzgerald. Een heerlijk opgetogen nummer. Ik draai dan een aantal nummers van Tom Jones van de cd Green Green Grass of Home. een ander nummer wat ik nu ga draaien is Say You'll Stay uh, Until Tomorrow. Say you stay until tomorrow me time, I'll get by. Say you stay until tomorrow. volgende nummer ga ik een zanger draaien en die kunt u raden. En dan krijgt u van mij of van ZFM Jazz een cd. Maar eerst gaan we nog iets anders doen. Ik geef u in elk geval de gelegenheid om nu even het telefoonnummer op te schrijven. Buiten Zandvoort en buiten Haarlem in de regio is dat 023. En dan het nummer 5731969. Ik herhaal 5731969. We gaan eerst nog iets anders draaien en daarna komt die zanger die ook al in de Hall of Fame staat. En u kunt die raden en de prijs is voor degene die het het eerst raadt een cd. Maar eerst gaan we naar David Sanborn luisteren met Stony Lonesome. try Modern Jazz Quartet met Django. Heerlijk. Tegen het klassieke aan. En ontspannend. Het volgende nummer kan ik wel eh, typeren eh, als... als eh, nou, ik zeg het eigenlijk nog niet. Het staat in contrast met wat ik net draaide. En het is eigenlijk bestemd voor veel lieve moeders. Typering ruig. het was van Little Richard. We gaan eh, heerlijk door met Jury Honing en Floris Klinkert met het nummer Fingers Crossed. I'm keeping my fingers crossed Cause I know When I say it all I lose Now I count to ten And breathe in before I fill the room with ammunition. My umbrella doesn't help, it's raining in my head. I hide my eyes, it's raining all the time. van het Adam Spoor Kaart Quintet. Deze Haarlemse pianist is vanmiddag eh, live te zien en te beluisteren met zijn band Spoor 5. En dan wel in Café Alex op het Gasthuisplein. En de aanvang is om half vijf en de toegang is gratis. Dus wie van jazz houdt, gaat vanmiddag eerst naar het Jazzpaleis hier in de Krocht. Vergeet je Kouwveld. En dan meteen door naar Adam Spoor om daar gezellig de dag jazzy af te sluiten. We gaan eh, nu door. Ik zit even te kijken wat er allemaal nog eh, te eh, zien en te horen is. En dan heb ik in mijn handen een prachtige cd. En dat is weer de gids naar het Noordse Jazz Festival. Maar dan van dit jaar. En daarop staat Jamie Cullum. Zijn nummer? London Skies. picture Clear cut and pale on a cold winter's day Shapes and cool light Wander the streets like an army of strays On a cold winter's day side patient moments, chilled to the bone under infinite change. You worship the sun, but now can you fall for the rain? vandaag veel te horen en te zien in Zandvoort. Want acht zondagen lang is het filmhuis in Zandvoort museum te bewonderen met de filmladderkeuze van Thijs Okkersen. En vandaag draait hij een film van Samuel Fuller en The Big Red One. Het is een film uit 1979 die eh, in 78 eh, gemaakt is door regisseur Van Fuller in Israël. En Thijs was daarbij. Hij heeft de opname op de voet gevolgd en sprak met de regisseur in zijn werkkamer in Hollywood. Hollywood. Hij geeft ook een eh, inleiding, dus wie vanmiddag de film wil zien, kan naar het Zandvoorts Museum. En het begint om twee uur. En de volgende keren, dan melden we weer wat op de volgende films. Want het zijn er nogal een aantal. En het duurt elke zondag duurt het tot 29 november. Dus er is veel te zien. Goed, we gaan door met You Give Me Something, James Morrison. You only stay with me in the morning. You only hold me when I sleep.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 never thought that I'd love someone that was someone else's dream.